De oorzaak bleek een defecte kabel. Monteurs van netbeheerder Steden hebben het probleem verholpen. Tegen 1 uur vannacht had iedereen in Woerden weer stroom. Minister De Jonge van Volksgezondheid houdt vast aan het plan om eerst bepaalde groepen zorgmedewerkers te vaccineren. Gisteren adviseerde de Gezondheidsraad om te beginnen met ouderen, maar volgens De Jonge is dat logistiek niet te doen omdat het Pfizer-vaccin extreem koud moet worden bewaard. Dat is makkelijker te regelen op een centrale plek waar zorgmedewerkers zelf naartoe kunnen gaan. De vele coronabesmettingen in christelijke plaatsen hebben niet direct met het geloof of de kerk te maken, zeggen de betreffende gemeenten. Hooguit indirect, omdat de gezinnen er gemiddeld genomen wat groter zijn en de meeste besmettingen thuis plaatsvinden. De gemeenten vinden het niet juist dat er een verband met het geloof wordt gelegd, bijvoorbeeld omdat kerkdiensten nog zijn toegestaan. Rockgitarist en zanger Leslie West is overleden. Hij scoorde in de jaren 70 meerdere hits met de band Mountain. De grootste was Mississippi Queen. West richtte de band in 1969 op en stond daarmee datzelfde jaar meteen op het legendarische Woodstock Festival. Als gitarist was hij een voorbeeld voor veel andere muzikanten. Zo noemt Paul Stanley van de band Kiss hem een heer en een gitaarheld. Volgens Stanley kon West met zijn gitaarsound een neushoorn tegenhouden. Leslie West overleed aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was 75 jaar. Het weer. Aan zee kans op buien met hagel en natte sneeuw. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Ook morgen, eh, de komende dag in de kustprovincies nog wat winterse buien. Elders is het overwegend droog en het wordt een graad of zes.